Dik Hark met het NOS-journaal. Het Twee Steden ziekenhuis in Tichert de rest van het jaar nieuwe patiënten die zijn verzekerd bij Achmea. De reden is dat de verzekeraar volgens het ziekenhuis te weinig zorg heeft ingekocht. Alleen acute gevallen en mensen die al onder behandeling zijn kunnen nog in Tilburg en Welwijk terecht. Andere Achmea-klanten worden verwezen naar een ander ziekenhuis of ze krijgen te horen dat ze pas in 2012 terecht kunnen in het Twee Steden ziekenhuis. Die maatregel geldt, treft sinds ruim een week per dag 5 tot 10 mensen. Een groot deel van de boeren en tuinders heeft dit jaar te kampen met een daling van het inkomen. Volgens het Landbouw Economisch Instituut gingen melkveehouders er dit jaar in inkomen op vooruit, maar verdienden bijna alle andere groepen juist minder dan het jaar voor. Onder andere de glasgroentelers hadden te kampen met een zeer forse achteruitgang. Volgens het LEI komt dat vooral door de crisis rond de EHEC-bacterie. Het instituut spreekt verder van een gigantische daling voor houders van leghennen. Die achteruitgang wordt vooral toegeschreven aan de lagere eierprijzen en de hoge kosten van voer. Achmea neemt een meerderheidsbelang in de vergelijkingssite inpender.nl. verzekeraar krijgt bijna 80% van de aandelen van de site voor verzekeringen. Achmea hoopt meer inzicht te krijgen in wat de consument wil, zodat ze daarop kan worden ingespeeld bij het aanbieden van nieuwe verzekeringen. De onafhankelijkheid van de site is volgens de verzekeraar niet in het geding. Het vertrouwen van de consument is in december verder verslechterd. noord eerder waren de consumenten zo somber, schrijft het CBS. Consumenten zijn vooral pessimistisch over hun financiële situatie in het komende jaar. Mensen die de jaarwisseling verstoren moeten op nieuwjaarsdag straten schoonmaken, het liefst in hun eigen buurt. Met die maatregelen wil het Openbaar Ministerie duidelijk maken dat vervelend gedrag tijdens de jaarwisseling niet wordt getolereerd. De maatregel geldt in de vier grote steden en in Breda. Het weer nog wisselend bewolkt, hier en daar een bui. Temperatuur 5 graden in het oosten en 8 graden in het westen. Morgen opnieuw bewolkt met vooral ochtends kans op regen. Het wordt dan gemiddeld 6 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A10 Zuid, de ring van Amsterdam, staat een file tussen knap het Watergraafsmeer en de rij van 5 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk.